Hier in boekraad met het NOS Journaal. Op zijn reis door Zuidoost-Azië heeft paus Franciscus een afgelegen plaats in Papua-Nieuw-Guinea bezocht. De stad Vanimo heeft geen stromend water en nauwelijks elektriciteit. Franciscus was er naartoe gereisd voor een ontmoeting met de lokale katholieke gemeenschap en de Argentijnse missionarissen in de regio. De paus komt zelf ook uit Argentinië. Volgens het Vaticaan waren er zo'n 20.000 mensen op de bijeenkomst met de paus afgekomen. Eerder op de dag had Franciscus een mis gevierd in Port Moresby, de hoofdstad van Papua Nieuw-Guinea. Daarbij waren naar schatting 35.000 mensen aanwezig. De Venezolaanse oppositieleider Edmundo González heeft het land verlaten. Hij is onderweg naar Spanje, zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. Er liep een arrestatiebevel tegen González. Volgens de Venezolaanse vicepresident mocht hij toch het land verlaten... om de rust terug te brengen in de politiek. González wordt beschuldigd van opruiing en samenzwering... omdat hij claimt dat hij de verkiezingen heeft gewonnen en niet president Maduro. Die werd door zowel de kiescommissie als het Hoge Rechtshof tot winnaar uitgeroepen. Maar beide instanties zijn loyaal aan de zittende president. Op de Westeinderplassen in Aalsmeer is afgelopen avond een persoon in het water terechtgekomen en overleden. Bij de plassen was op dat moment een vuurwerkshow aan de gang. Hoe de persoon in het water terecht is gekomen is niet duidelijk. De hulpdiensten hebben het slachtoffer naar de kant gebracht en gereanimeerd, maar dat bleek te vergeefs. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH is het de derde keer in twee jaar tijd dat iemand overlijdt in de plassen. Het weer. In het noorden en oosten trekken vanochtend buien over. Elders is het droog en wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Vanmiddag is het op veel plaatsen droog en wordt het zo'n 22 graden. Tegen de avond neemt de kans op buien weer toe.